ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgende week donderdag is het alles of niets voor Vitesse. Dan dient het kort geding dat de Arnhemse club heeft aangespannen tegen de KVB... vanwege het verliezen van hun proflicentie. Die is ingetrokken omdat het al langere tijd een administratief zoortje is bij Vitesse... en ze niet aan de eisen van de KVB voldeden. Maar toch gooit Vitesse de handdoek nog niet in de ring, vertelt de Spelersvakbond. Dat is een eh, civiel kort geding. En kijk, en, en waarom is dat de echte laatste strohalm? Kijk, zo, dat, bij dat kort geding gaat de zaak niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld worden. Nee, dat, dat wordt alleen maar gekeken... heeft de beroepscommissie van de KNVB... zeg maar de vereiste zorgvuldigheid eh, betracht. Dat is de vraag die, die beantwoord gaat worden. Advocaten zeiden eerder wel dat ze de kans niet heel groot achten... dat de KNVB daarin fouten heeft gemaakt. Bij een verkeersongeluk in Kroatië is een Nederlands meisje van 15 om het leven gekomen. Dat schrijven lokale media. Ze zat in een auto met waarschijnlijk haar vader, moeder en broertje. En die zijn allemaal naar het ziekenhuis toegebracht. En het broertje zou nog voor zijn leven vechten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de auto van het Nederlands gezin van de weg kon raken. Er was geen andere wagen bij betrokken. De burgemeester van Boedapest heeft geweigerd om te verklaren over de Pride... die hij in juni heeft georganiseerd in zijn stad. Hij is verhoord door het Hongaarse Openbaar Ministerie, maar wilde niks zeggen. Het LHBTI-evenement was verboden door de politie op basis van een nieuwe Hongaarse wet. De burgemeester legde dat verbod naast zich neer. Hij vindt dat de landelijke overheid niks over gemeentelijke evenementen te zeggen hebben. En het is zwemster Marit Steenbergen opnieuw gelukt. Ze is net als vorig jaar wereldkampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Oh, dat is heel spannend. Normaal ben ik helemaal niet zo zenuwachtig, maar ja, nu toch eigenlijk wel. En ik dacht, maar ik had wel ook de overtuiging dat ik dacht, oké, okay, ik kan dit. Maar toch had ik wel een beetje dat ik dacht, oeh, het moet wel vandaag. Ja, ja, ik tikte aan en ik dacht, oh, ik heb hem. En een uurtje na die gouden race van Steenbergen... werd er nog een Nederlandse medaille gewonnen op het WK zwemmen. Casper Corbeau veroverde brons op de 200 meter schoolslag. Het weer vanavond nog steeds bewolkt, dan wel wat minder buitjes. Morgen opnieuw een grijze dag met veel kans op regen. En lokaal ook onweer bij 16 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 En ook kan bewijsmateriaal zoals video's niet altijd getoond worden in de rechtszaal. Duitsland en Frankrijk hebben voedseldroppings uitgevoerd boven Gaza. Het Duitse leger zegt dat het 14 ton aan goederen heeft geleverd. Frankrijk stuurde 10 ton aan noodhulp. De zevende etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Meva Skiban. De wielrenster uit Frankrijk had gisteren ook al een etappe gewonnen. De gele trui blijft om de schouders van Kimberly Lecour. Het weer. Vanavond wat minder regen, maar komende nacht opnieuw buien. Ook morgen eerst buien, later vooral in het westen droog en zon en zo'n 21 graden.